deze week in Engeland werd opgepakt in een moordonderzoek is officieel aangeklaagd. De Britse justitie verdenkt de man van 32 ervan dat hij zijn buurvrouw in Bristol heeft gewurgd. De 25-jarige vrouw werd op eerste kerstdag doodgevonden langs de kant van een weg nadat ze een week vermist was geweest. De zaak kreeg veel aandacht. Begin deze week ging een opsporingsprogramma op de Britse televisie over de moord paar dagen later werd de Nederlandse buurman van het slachtoffer opgepakt. Hij is een architect uit Brabant die in Bristol samenwoont met zijn vriendin.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 Volgens het Mexicaanse leger begonnen die meteen te schieten waarop de militairen terugvuurden. In de buurt hadden de mannen een kamp opgeslagen waar de militairen onder meer een raketwerper, granaten en tientallen vuurwapens vonden. Door drugsgeweld zijn vorig jaar in Mexico 15.000 mensen omgekomen. Verschillende Mexicaanse drugskartels strijden al jaren over de controle over smokkelroutes voor drugs van Mexico naar de Verenigde Staten. In 2006 begon de regering een offensief tegen de bendes. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort heeft alle 172 patiënten van het Lichtenberg ziekenhuis geëvacueerd. Rond half drie acht was ook de laatste patiënt verhuisd. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is de evacuatie zonder problemen verlopen. De meeste patiënten zijn naar de twee andere locaties van Meander gebracht in Amersfoort en Baarn. Het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd omdat de stroom er kan uitvallen. De locatie Lichtenberg heeft problemen met de stroomvoorziening sinds vrijdag.